Van 3 uur. Kirsten Klomp met het NORNaal. Vijf bestuurders van de Italiaanse plaats waar in januari een hotel werd bedolven onder een lawine zijn aangeklaagd voor dood door schuld. Ook de directeur van het hotel is aangeklaagd. De bestuurders, onder wie de burgemeester, wordt verweten dat ze toestemming hebben gegeven voor de bouw van het hotel. Dat had niet mogen gebeuren op die plek omdat er de afgelopen decennia honderden lawines zijn geweest. De directeur had zijn gasten eerder moeten evacueren. Bij de lawine in Farindola, in het midden van Italië, kwamen 29 hotelgasten om het leven. In de Zwarte Zee bij Istanbul zijn een Russisch marineschip en een vrachtschip met elkaar in aanvaring gekomen. Volgens de Turkse kustwacht is het marineschip gezonken. Alle 78 opvarenden van het Russische schip en de vrachtvaarder zijn gered, meldt persbureau EP. Het vrachtschip had vee aan boord en voer onder de vlag van Togo. Volgens een Turkse haveninstantie gebeurde het ongeluk bij slecht zicht. Op het Franse eiland Réunion zijn twee leden van een speciale politieeenheid gewond geraakt... toen ze een man wilden oppakken die mogelijk banden heeft met radicale moslims. De man verzette zich en begon te schieten voordat hij werd overmeesterd. De gewonde agenten zijn niet in levensgevaar. In de flat van de man zijn wapens gevonden en materiaal om molotovcocktails mee te maken. Aan het eind van zijn bezoek aan Tilburg heeft koning Willem-Alexander de Tilburgers bedankt. Hij prees de opzet van het bezoek, een route langs 13 punten... waarbij allerlei aspecten van de stad aan bod kwamen. Tilburg is het hart van Brabant, zei de koning. Eerder zei hij tegen de NOS dat hij vanmiddag thuis zijn 50ste verjaardag gaat vieren met zijn familie. Morgen heeft Willem-Alexander in het Paleis op de Dam in Amsterdam... een diner met 150 gasten die ook vandaag een kroonjaar hebben bereikt. Het weer, buien, mogelijk met wat hagel en onweer. In het noordwesten ligt de regen. Tussen de buien door felle opklaringen.